VNV is boos op de topbensen van KLM en Schiphol, meldt de Telegraaf. In een brief aan hun leden schrijft de vakbond dat er maar weinig nodig is... om de operatie als een kaartenhuis in te laten storten. Het gaat dan vooral om het oplossen van het personeelstekort. KLM zei eerder juist dat ze afgelopen weekend nog genoeg personeel hadden. In de Amerikaanse stad Portland zijn een man en een vrouw neergeschoten... door agenten van de douane. Stok en wapen toen een auto op ze inreed. Volgens de Amerikaanse overheid zou het gaan om een illegale immigrant... van een bende uit Venezuela. Na de schietpartij in Portland zijn in Minneapolis de protesten tegen immigratiedienst ICE weer opgeleid. Een agent van ICE schoot eerder deze week een vrouw dood. Er werken veel mensen in de jeugdzorg die een diploma hebben gekocht, schrijft de Telegraaf. Uit steekproef blijkt dat het om één op de drie diploma's gaat. Dat leidt vervolgens weer tot andere problemen. Zo zijn er meldingen bekend dat nep-jeugdzorgmedewerkers kwetsbare kinderen ronselen voor de criminaliteit. Die kinderen komen dan terecht in de drugshandel, prostitutie of plegen plofkraken. En de Amerikaanse rapper P. Diddy heeft bij president Trump om gratie gevraagd, maar dat niet gekregen. Tegen de New York Times zei Trump niet te hebben getwijfeld. Diddy kreeg in oktober vier jaar zelf voor jarenlang misbruik van vrouwen. Trump heeft wel meerdere zakenlitigatie verleend. En de oud-president van Honduras, die 45 jaar cel had gekregen voor drugsmokkel. In het noorden van het land valt 5 tot 15 centimeter sneeuw. Daar geldt code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. In het noorden wordt het min 1, op andere plekken dooit het. En dit was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Het is inmiddels alweer vrijdag.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 to be 538 met Morgan Wallen en Tim Gray. Je hoorde What I Want. 538. Zo, van harte welkom in de 538. Op wat mij betreft de mooiste dag van de week, namelijk eh, de vrijdag. Nou, zo vlak voor het weekend is het natuurlijk een mooie dag. Maar of het echt een mooie dag gaat worden vandaag... ja, durf ik een beetje te betwijfelen. Nou, al dit, eh, dit winterse weer waar ik eigenlijk wel een beetje klaar mee ben. Ik gok jou ook inmiddels wel. Komt nu storm Goretti eraan. Hè? Eigenlijk een storm met, simpel gezegd, nog meer sneeuw en nog meer kou. Lokaal kan vandaag de gevoelstemperatuur wel min 20 worden. Dus geen idee hoe jij je warm gaat houden dit weekend. Maar ehm, na het lezen van een bepaald onderzoek heb ik denk ik wel echt uh, de manier gevonden. Wat dat precies het hoor je zometeen op 538. Ook is een eerlijke classic van Ricky Martin en Kings of Leon onderweg voor je. En eerst op 538 Sarah Accent. Dit is Don't Leave. deze eh, vrij koude vrijdagnacht. Ik ben Kilio van Luid. Dankjewel dat je ook deze nacht weer eh, voor de hit van 538 hebt gekozen. Ik zei net al, hè, lokaal kan vandaag wel de gevoelstemperatuur min 20 worden. Min 20. En toen dacht ik bij mezelf, zijn er nog leuke tips... waardoor je jezelf iets warmer kan houden, weet je wel? En eh, ik heb een paar leuke tips gevonden. Ik las bijvoorbeeld dat je je gordijnen morgens dicht moet houden... om warmte vast te houden. Pas op wanneer de zon gaat schijnen moet je eigenlijk je gordijnen open doen. Verder kunnen hand- en voetmassages helpen... omdat het de doorbloeding van je handen en voeten stimuleert... waardoor je het automatisch weer warmer gaat krijgen. En eh, deze tip vond ik al helemaal leuk. Je moet niet steeds zeggen en toegeven dat je het koud hebt. En toen dacht ik bij mezelf, ja... hoe kan ik nou het beste niet toegeven aan dat ik het koud heb? Nou, gewoon zomaar zijn muziek draaien. Dus bij deze de zwemroe kan uit de kast. 538, Ricky Martin, Living Da fiesta Loca. She's into superstitions, black cats and make me fall. She's Seasons, new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. she make you take your clothes off. city. Taylor Swift. Opalite. couldn't understand it. Why you felt alone. 538. Je hoorde Open Light. Ik hoop net de appje bij 538. Krijg ik een oude appje van Robin. Ja, Kilian. Wil je de volgende keer wel even op tijd waarschuwen wanneer je Taylor Swift in staat? Wat <laughs> verdomme, hoe heb ik die stem alweer gehoord? Crisis. Ik haat het. <laughs> nou, gelukkig haten wij Taylor Swift niet bij 538. Ze heeft deze week zelfs de 538 favorite te pakken met de plaat die je net hoorde. En dat betekent, helaas voor jou Robin, dat je er extra vaak hoort. Door dit hele Swift en Opelite natuurlijk in de 158. Zometeen nog Rave Linné, ook zomaar komt eraan. En dit is de nieuwste van Ever Jack. I had a dream, I was standing on a star. And I realized how beautiful Sjafaat met Klaas en de Mols. Je hoorde Heatwaves. Nou, alles behalve hittegolven deze nacht. Hè? Van harte welkom op deze vrij koude, lugubere, sneeuwachtige vrijdagnacht. Ik ben Clio van Luijten met zometeen Somber. Ook Step komt eraan. En dit is eerst Raven Lene en Love Me Not. me tired, then let me go. So naturally. het liefst dus nooit meer op vakantie gaan. Nee, voordat je de politie gaat bellen en de ambulance, dat zijn niet mijn woorden. Nee, dat zijn die van David Guetta. Nee, mij zul je dat nooit horen zeggen hoor. Nee, David Guetta die zegt, ik zou nooit meer op vakantie willen... want dan zou ik te relaxed zijn, denk ik. Ik wil altijd iets te doen hebben. Ik kan me daar dus echt helemaal niks meer voorstellen. <laughs> even David Kenna, Tones and I en Teddy Swims en Gone, Gone, Gone bij 538. Zometeen als Somber en eerst Snap. Dit is Rhythm is a Dancer. Dit 538 met David Ganna en Sia. Je hoorde Flames. Kilian vanuit hier op deze koude vrijdagnacht. En over, over de kou gesproken. Heb jij al eh, een sneeuwpop gemaakt? Mocht je dat hebben gedaan, dan moet je eventjes een foto maken... en hem eventjes doorsturen via de gratis app van 538. Want eh, de 538 ochtendshow is namelijk begonnen met het NK sneeuwpoppen bouwen. En dat betekent dat jij dus kunt meedoen om prijzen te pakken. Heel simpel, maak een sneeuwpop zo creatief en zo origineel mogelijk. Maak daarvan een foto, studie in via de app van 538. En dan gaat eh, vandaag nog Luc Ikink als jury zich erover buigen over alle inzendingen. En dan wordt zometeen vanaf 6 uur de grote winnaar bekendgemaakt. Die dan de ereltitel krijgt en het 538 winterpakket. Dus heb je nog geen eh, sneeuwpoel gemaakt?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 wordt deze plaat ook eh, goed ontvangen. Want Arjan stuurde net dit. Ah, dit is een topplaat, man! Bijna weekend! Huppakee! Ah, lekker zeg. En ook Peter is erbij. It's Friday then we hebben weekend, wat? Op naar het weekend! Ah, lekker zeg. Vol gas richting het weekend met de hits van 538. Zometeen de nieuwste Ray. Ook Calvin Harris komt eraan. En eerst in de 538 Shamuzi. Dit is A Bar Song. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long.